Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De nieuwe Nederlandse directeur van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex... noemt het migrantenprobleem op de Middellandse Zee niet beheersbaar. Hans Leitens zei in Nieuwsuur dat het terugdringen van het aantal migranten... niet op zee kan, maar op land moet gebeuren... door de aanpak van mensensmokkelaars. Zelfs met veel geld is het niet mogelijk om alle Europese grenzen dicht te houden, zei de Frontex-chef. De Amerikaanse regering stuurt 1500 soldaten naar de grens met Mexico. Het Witte Huis verwacht volgende week een grote toestroom van migranten als een noodwet afloopt. Die werd in coronatijd ingevoerd en maakt het makkelijker om migranten uit bepaalde landen te weigeren. Het is nog niet duidelijk wanneer de extra militairen in de VS met hun werk beginnen. Reizigers van Transavia moeten ook in mei en juni rekening houden met annuleringen. De topman van de luchtvaartmaatschappij zegt dat vijf extra lease-toestellen die waren gehuurd te laat worden opgeleverd. Zo'n 15.000 reizigers van Transavia kregen afgelopen week al te horen dat hun vlucht was geannuleerd. Van de 45 Transavia-vliegtuigen kunnen er acht niet worden gebruikt. En voetballer Lionel Messi is door zijn club Paris Saint-Germain voor twee weken geschorst. Het ziet er naar uit dat zijn contract na dit seizoen niet wordt verlengd, melden verschillende Franse media. Aanleiding zou een rel zijn rond een ongeoorloofd reisje. Messi had maandag op de training moeten verschijnen... maar was op een uitstapje naar Saoedi-Arabië. Door de schorsing mist hij twee competitieduels en krijgt hij ook geen salaris. Messi lag sinds de uitschakeling van PSG in de Champions League slecht in Parijs. Zo werd hij uitgefloten door het publiek. Het weer vannacht vrij helder. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. De komende dag droog, flink wat zon. Maar vooral in het noorden ook bewolking. 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. te pas pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré. Something inside me just says You're guaranteed fine Oh yeah Oh you just say the word and we're happening You make me sing and dance and do anything You are the greatest show on earth And on your face head over heels.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 Ah, hasta que no queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas. Como, como nudo de corbata. Como, como, como garrapata.